Alle 298 mensen aan boord, onder wie 196 Nederlanders, overleefden dat niet. Drie Russen en één Oekraïner zijn als verdachte aangewezen. Verslaggever Kees van Dam staat bij de rechtbank. Nou ja, de hoop bij de nabestaanden is in ieder geval dat het vier keer levenslang wordt. Maar ja, dat is helemaal niet zeker. Het zou ook kunnen dat de rechter uiteenlopende straffen uitspreekt. Omdat hij, als hij naar het bewijs kijkt, toch tot de conclusie komt... dat de ene verdachte schuldiger is eh, dan de andere. het is ook zeker niet uit te sluiten bij voorbaat... dat een van de verdachten, of misschien wel meerdere, eh, een vrijspraak te horen krijgen. De verdachten zijn er dus zo niet bij in de rechtszaal. Het is zelfs de vraag of ze ooit, als ze straf krijgen, in de gevangenis komen. Want ze zijn nooit opgepakt. Een kort lesdagje voor leerlingen van de middelbare school in Beneden Leeuwen in Gelderland. Op de school brak brand uit in een prullenbak bij de wc en dat zorgde voor zoveel stank dat de bol is ontruimd. Scholieren zijn opgevangen in de brandweerkazerne en konden alleen even terug naar de lokale om hun spullen op te halen. Kinderen in Nederland geven hun leven een dikke voldoende. Ruim 2000 jongeren vulden een vragenlijst in van de kinderombudsman en gemiddeld geven ze hun leven een 7,7. Ze zeggen wel dat ze zich zorgen maken om de oorlog in Oekraïne en klimaat. Ook willen ze dat armoede beter wordt aangepakt. En fatbikes, speed pedelecs, steeds meer fietsen zijn elektrisch. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In Amsterdam trekt de Fietsersbond erover aan de bel. Ze willen dat er wat wordt gedaan aan de grote snelheidsverschillen op het fietspad. Deze vrouw heeft een elektrische bakfiets. Ik heb een elektrische bakfiets, ja. Hoe hard gaat die? Eh, deze heeft echt een begrenzer op 25 km per uur. Maar ik heb er ook wel eens eentje gehad en die ging wel tegen de 30. En hoe was dat? Nou, buiten de stad is dat wel fijn, maar in de stad is het eerst gewoon gevaarlijk. Ik snap het wel. als het aan de fietsersbond ligt, mag je in Amsterdam straks niet meer harder fietsen dan 20 km per uur. Is niet iedereen het mee eens. Er zijn ook andere oplossingen. Ja, nou, die fietspaden zijn eigenlijk net even iets te smal om al, die, om al dat snelle verkeer nu aan te kunnen. Ja. Dus liefst vind ik dat ze dat, dus ze moeten die verkeerssituatie aanpassen. Heb ik nog het weer. Een echte herfstdag. Veel wolken, wind en regen. Vanmiddag en vanavond is het wel wat vaker droog. Vooral in het zuiden. En het wordt tussen de 9 en 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files lossen nu snel op. Op de A27 van Almere naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Almere Hout en knooppunt MNES 8 kilometer.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 Met nu ZFM luncht. She shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she bang bang.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 Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. wish you could be there to see the sun shine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory.